Het is vijf uur en Van Brakel met het NOS-journaal. Steve Jobs is per direct gestopt als topman van Apple. Dat schrijft hij in een persverklaring. De 55-jarige Jobs kampt al lang met problemen met zijn gezondheid. Hij schrijft dat hij niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Daarom stopt hij noodgedwongen met zijn werk. Steve Jobs blijft wel aan Apple verbonden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Jobs was midden jaren 70 een van de oprichters van Apple... maar moest tien jaar later na een ruzie vertrekken. In 1996 keerde hij terug en maakte van Apple... een van Amerika's grootste bedrijven... met successen als de iPod en de iPhone. De opstandelingen in Libië hebben de afgelopen dagen hulp gekregen van grondtroepen van enkele NAVO-landen. Dat heeft een functionaris van de NAVO tegen CNN gezegd. Volgens het mandaat van de Verenigde Naties voor de missie in Libië mochten er geen buitenlandse grondtroepen worden ingezet. De opstandelingen wilden ook geen steun van NAVO-militairen op de grond. Maar volgens de anonieme functionaris hebben commando's uit onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië wel geholpen met het trainen van opstandelingen, met advies en met inlichtingen. Dat zou voor vooral in de laatste dagen zijn gebeurd... toen de opstandelingen snel optrokken naar Tripoli. Wereldwijd zijn naar schatting 12 miljoen mensen stateloos. Dat zegt de VN, die dat aantal snel wil terugdringen. Mensen die officieel van geen enkel land inwoner zijn... hebben allerlei problemen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen bankrekening openen, geen huis kopen en niet trouwen. De kinderen die ze krijgen zijn automatisch ook stateloos. De vluchtelingenorganisatie van de VN wil dat meer landen een verdrag uit 1961 tekenen. Daarin staat dat je automatisch burger wordt van het land waar je wordt geboren. Mensen kunnen onder meer stateloos worden als een land het staatsburgerschap ontneemt... of het land waar ze wonen uiteenvalt, zoals gebeurde in Joegoslavië. Het weer nog, eerst nog mist, later zon. In de middag, vooral in het oosten, kans op stevige regen en onweersbuien.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 We listen to songbirds and rush our cars and welcomed in the day. He said, London in summertime is great. On days like this, I feel like I can escape things that I've done and mistakes that I've made. I can wash it all away. We bathed like swimmers in the morning sun and waited for our night to end. We knew that one of us would come down hard and one of us would start again. started out curious, it started out fun. We smoked in the woods when we were young and secretly slipped something under our tongues and danced the night away. But everyone stumbles on old cocaine, it burns out the best and it burdens the brain till Brown comes and whispers away the for our night to end. We knew that one of us would. shore, you'd see us here. We're all waiting. Just cast your eyes down to the floor. You'll see us here. We're waiting. don't see Nights Become Days. Je hoorde Frank Turner, die zich hier van een rustige kant liet zien. Afgelopen zondag op Lowlands, toen liet hij zich ook van een andere kant zien. Een dampende show gaf hij toen weg eh, aan het begin van een nieuwe Lowlands-dag op zondag. Frank Turner, je hoorde hem hier dus met uh, Become Days. Goedemorgen allemaal. Over een uur hier op deze zender Radio 1 kan je luisteren naar het Radio 1 Journaal. De nieuws en actualiteiten, die komen dan weer voorbij. Tot die tijd nog even het eh, aanbod aan nieuw materiaal daar waar het gaat om eh, de muziek. Nieuw bijvoorbeeld, kerstvers is hetgeen wat ik je nu laat horen. Nog geen 24 uur is deze opname. De zanger die stond op Lowlands, maar hij stond ook... Eh, gisterochtend in de 3FM-studio als gast van Giel Belen. Hier is Major Hawthorne. buzzing like a honey. dachten, we komen eens uit. Eh, deze Major Hawthorne op het Lowlands Festival met zijn soul-repertoire. Keurig in het pak gehezen, geen stropdas om, maar een, eh, een onderjuke Huh? Non de <laughs> ik zie Rolf, de technicus, al kijken. Nou, een non dat is Limburgs voor een vlinderdasje. <laughs> Zodoende. Uh, maar hij gaf dan een prima show weg. En gisterochtend eh, gaf hij ook eh, een prima showtje weg... in het ochtendprogramma van Giel No Strings. Dat is wat hij daar zong en wat ik je nog een keer heb laten horen. Anouk nu. It's not what I need. yesterday. I guess you never knew how much I to the sky, sing this lullaby. Wanted, de titel van de song... die voorkomt op het album The Rock and the Tide. En The Rock and the Tide, dat was een cd die ik eh, twee weken geleden... Eh, heb aangeboden als eh, prijs die gewonnen kon worden. Nou, de uiteindelijke winnaar, de bezitter van die cd is Ron Wening geworden. De cd komt volgende week naar je toe, Ron. De cd The Rock and the Tide van Joshua Redden... waar Wanted op te vinden is wat je juist hebt gehoord. Dan heb ik nu weer een cd, een heel aantrekkelijke cd. Een zogenaamde limited editie. Het is niet alleen een cd. In het pakketje zit ook nog een dvd met een eh, optreden van de man. Een akoestische set. En dan heb ik het over eh, Lenny Kravitz. Black and White America. Dat is de titel van de nieuwe cd van hem. Het is trouwens ook, eh, het is trouwens ook de Radio 1 cd van deze week. En daar zit ook weer een vraag aan gekoppeld. Als je in het bezit wil, komen van die speciale limited editie... van The Black and White America van Leonard Lenny Kravitz. Lenny Kravitz die treedt namelijk 17 oktober op in Rotterdam in Ahoy. Maar een dag eerder staat er een andere wereldberoemde act. Ik wil van je weten welke wereldberoemde act staat er een dag voor Lenny Kravitz in Ahoy, Rotterdam. Nou, als je dat weet, dan stuur je antwoord naar... De, eh, de, het e-mailadres van de nacht klinkt anders. En daar kan je eh, terechtkomen via www.vara.nl. Ga maar lekker op zoek naar dat e-mailadres. En ga ook op zoek naar de act die voor Lenny Kravitz... dat is op 17 oktober in Ahoy, Rotterdam, staat. En hier is Lenny Kravitz dan. Met dat nummer uit Black and White America. Het heet Superlove. Nederland wordt al gevonden. 17 oktober, dan komt Lenny Kravitz voor een optreden naar Ahoy Rotterdam. En ik wil van je weten welke act staat er een dag eerder in datzelfde Ahoy Rotterdam. Weet je dat antwoord, dan kan je dat mailen naar eh, De Nacht Anders. En het mailadres kan je vinden via www.vara.nl. Lenny Kravitz, een track je van Super Love... te vinden op die cd Black and White America. En als je het goede antwoord weet, dan maak je kans op die speciale limited edition... van dat Black and White America, waar ook nog een dvd bij zit... met akoestische optredens van het fenomeen Lenny Kravitz. Escuche usted la esencia del guaguancó. Escuche usted la esencia del guaguancó. La tumba que ella te llama y el tambor que la reclama la tumba que ya te llama y el tambor que la reclama. Uit de Dominicaanse Republiek komt hij Johnny Pacheco en Essentia del Guacuenco. Dat hoor je van hem. Over een half uur, voor ruim een half uur hier op deze zender... het Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. En in, eh, vandaag in ieder geval aandacht eh, wederom voor eh, Libië, de toestand al daar. Ook Paul Rozenmuller die zal de aandacht vragen... want hij is op dit moment op Curaçao en leidt een onderzoek naar beschuldigingen... die te maken hebben met corruptie. Verder is een reportage over een experiment met flexibele schooluren op de Sterrenschool in Arnhem. En ook is er eh, aandacht voor de orkaan Irene die op dit moment eh, de nodige toestanden aanricht aan de oostkust van Amerika. Het Radio 1 Journaal over ruim een half uur hier op deze zender Radio 1. Anneke, van Giersberg uit het Brabantse. Eh, zij maakte ooit deel uit van de metalband The Gathering... maar vorig jaar toen uh, dit haar alleraardigste solo-muziekje... Eh, soloplaatje onder de titel Sunnyside Side Up van Anneke van Giersbergen toegekomen. Nu hier in de nacht ging het anders aan het Minage à Trois. Sinds eh, de Radio 1 Tour Top 100 uh, heb ik besloten om... in het laatste uur van de nacht ging het anders... drie Franse platen uit eh, verschillend decennium te gaan draaien. Die krijgt ze dadelijk eh, muziek in de Franse taal. Maar die komt niet uit, uit Frankrijk, die komt uit Amerika. Cajun muziek in de Franse taal. La Valse de la Poussière ga je beluisteren. Vervolgens hun gezelschap um, dat vooral in de jaren 60 bekend was. La Compagnon de la Chanson. En daarop aansluitend iets geheel nieuws. Ik heb al eerder laten horen de nieuwe single van uh, Alpha Blondie. Maar nu eerst Beausoleil uit de Verenigde Staten. sauver un amour impossible, tu n'avais pas le choix. pour toutes les générations, et cela sans exception. Protège ton là avant de faire waka waka. Protège ton là parce que Billy est là. Le là protégé, waka waka sécurisé, quand il n'y a pas de danger. Le vous vous est You got to protect your vuvuzela before you waka waka. I say protect your vuvuzela. Don't let HIV take your life. Protect your vuvuzela. You got to protect your vuvuzela. your Before HIV takes your life. plaatje eerder moet uitbrengen. Ja, eerder. Dan had hij daar mm, ongetwijfeld heel veel succes mee gehad. Vuvuzela Alpha Blondie kun je beluisteren daarvoor. In dit minage à trois, drie platen achter elkaar. Le Compion de la Chanson, gezelschap dat in 1941 bij elkaar kwam... en in de loop van de jaren 80 werd opgeheven vanwege de ouderdom van de diverse leden. Een groot gezelschap, negen man sterk... Drie tenoren, drie baritons en drie bassen. En je hoorde van hun Romeo. En daarvoor uit Lafayette, een plaatsje in Louisiana. Beausoleil met La Valse de La Poussière. Vandaag, de 25 augustus, zou jarig zijn. Robert Stolz, hij is in 1975 overleden, geboren in 1980. We hebben namelijk even weer de verjaardagskalender erbij gehaald. De verjaardagskalender, ach, waar hangt hij altijd? <laughs> Joost, ja. Maar we hebben een paar kruisjes moeten zetten achter een aantal namen. Erich Honecker, 1912, toen werd hij geboren, overleden 1994. 1986, Lou van Burg, ja, die kent niet iedereen misschien. Hij was in de jaren 60 eh, populair als eh, presentator op de Nederlandse televisie... en ook op de Duitse televisie. Op de Duitse televisie presenteerde hij destijds eh, samen, in samenwerking met de Oostenrijkse televisie... Jede seconde ein Schilling. Daar werd toen een Nederlandse variant van gemaakt. Een kwartje per seconde en dat werd dan door de AVRO-televisie uitgezonden. Ik heb het over de zwart-wit-periode. Loevenburg werd in 1917, geboren op 25 augustus, overleed 1986. Willy de Vil, niet zo oud geworden. Hij zou vandaag 61 zijn geworden. Hij overleed 2009. En Anthony Kameling 45 jaar zou hij zijn geworden. En vorig jaar overleed hij op 6 oktober. Leonard Bernstein, 93 jaar zou hij geworden zijn. Maar hij was een kettingroker. 1990 toen overleed hij aan longkakker. Leonard Bernstein, vooral bekend geworden vanwege het componeren van de muziek uit de West Side Story. Could be, who knows? There's something due any day. I will know right away, soon as it shows. It make him cannonballing down through the sky, gleaming its eye bright as a rose. It's only just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great with a click, with a shock. Phone'll jingle, door'll knock. Open the latch. Something's coming, don't know when, but it's soon. Catch the moon, one handed catch. Around the corner, or whistling down the river. Come on, deliver. by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. just out of reach, down the block on a beach. Maybe tonight, maybe tonight, maybe tonight. de film zie Richard Barmer zingen... maar de stem is van Jim Bryant. En die hoorde je ook uit West Side Story, de film Something's Coming... Compositie van Leonard Bernstein, 1918 geboren. Hij zou vandaag, 19, eh, hij zou vandaag 93 geworden zijn. Nou, dan nog de levenden onder ons. In 1930 geboren en vandaag jarig Sean Connery. Gene Simmons, de bekende Kiss-artiest. Nog een opspraak gekomen vanwege het feit dat hij mee zou werken aan een tributeconcert de nagedachtenis aan Michael Jackson. Maar op laatste moment geroyeerd omdat hij in het verleden foute uitspraken over Michael Jackson heeft gedaan. Gene Simmons, hij is van 1949. Billy Ray Cyrus, ook vandaag jarig. 1961 geboren, 1966 geboren. De schaatster Christina Aftink. En Claudia Schiffer, die is van 1970 het fotomodel. En Ronald Waterreus, de voetballer, die is van 1970. En vandaag wordt hij 57 jaar. Hier is Elvis Costello. Oh, it was such a Spartan day that I should be singing its praises just to catch my senses as they slip away. But my sentences and phrases are about as worthless as wonder can be, and there are words that I could say. Perhaps I lack the sense of occasion. Seems that I've been looking down so long, you see, that it seemed like up to me. I should be ashamed. I Elvis Costello. 57 jaar wordt hij vandaag en ik liet je een nieuwe song van hem horen, Sparkling Day. Het is een liedje dat hoort bij een film die in oktober in Nederland in de bioscopen gaat De film heet One Day en daar zit een heleboel muziek in. Maar dit is dan het enige nieuwe liedje in die film, Sparkling Day, Elvis Costello, die het eh, zong. Dan blijven we nog even bij de films. Hadden al iets uit eh, de film West Side Story. En nu ook nog een filmmelodie. Een film namelijk die je morgenavond op Nederland 2 kunt gaan zien. En heb je hem nog niet gezien? Het is een absolute aanrader. Een film gedraaid door Lars van Trier. In de hoofdrollen zie je Catherine Neuve en Björk. Het gaat namelijk om Dancer in the Dark, die film. En daaruit deze fantastische song... I've seen it all before. Je hoort Björk samen met Tom York van Radiohead. I've seen it all. I have seen the trees. I have seen willow leaves dancing in the breeze killed by his best friend and lives that were the light and the dark, the big and the small. Just keep in mind, you need no more at all. You see what you grow you know what you be. You see it all, there is no left to see you. stoomtrein vreven tot muziekinstrument. En dat is een idee van Björk geweest. Want Björk was verantwoordelijk voor de muziek in de film Dancer in the Dark. En die film, je moet hem echt gaan bekijken, is morgenavond te zien op Nederland 2 vanaf 5 over 11. Björk met naast haar in de film Katrien de Neuve. De film van Lars van Trier uit 2000. Zo dadelijk het Radio 1 met Marcel Oosten. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, een mooie dag verder vandaag. En wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders. Groetjes, hoi.